liggen zonnen onder de bomen op het strand. Maar smeer je goed met olie in, zodat je niet verbrandt. De jongens, wat enorm, we gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie. In Spanje ligt een stadje aan de Middellandse Zee. Daar gaan we met vakantie heen, dat is een goed idee. De zon die schijnt er altijd, het hotel is reuze fijn. Ik hoor de kastanjetten en ik proef de Spaanse wijn. We gaan voor de tiende keer en volgend jaar dan gaan we weer. Hoi, jong, we jong, we gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie. Het de jumbojet, wat een reuze pret. Jongens, jongens, wat een buitenkantie. Lekker liggen zonnen onder de bomen. wat wij doen, we gaan de mee doen. Lekker een paar weken met vakantie. Met een jumbojet, wat een reuze pret. Jongens, jongens, wat een buitenkant. Chicago.